uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Aan de Spelen mogen geen Russen meedoen, tenzij ze aantoonbaar dopingvrij zijn. Het sporttribunaal CAS concludeerde vorige week dat er voor dopingbewijs van de 15 Russen geen bewijs is. Toch mogen ze van het IOC niet meedoen, omdat dat wel bewijs voor gebruikt zegt te zien. De inwoners van Ecuador hebben in een referendum gestemd voor een wet waarmee de president nog maar twee termijnen mag dienen. Dat betekent dat oud-president Correa zeker niet zal terugkeren. Het referendum werd uitgeschreven door de huidige president Moreno. Hij werkte ooit met Correa samen, maar de twee botsten. Correa had zelf geregeld dat een president meer termijnen mocht dienen toen hij nog president was, maar Moreno wilde daar weer vanaf. Nog nooit zijn zoveel toeristen naar Rotterdam gekomen als in 2017. In de stad werden 1,8 miljoen hotelovernachtingen geboekt, 10% meer dan een jaar eerder. De groei komt niet van de grote toeristische attracties als de Euromast of Diergaarde Blijdorp. Dat aantal bleef met 3,5 miljoen bezoekers ongeveer gelijk. Musea en andere culturele instellingen trokken wel meer gasten, 1,2 miljoen. Ongeveer de helft van de bezoekers aan Rotterdam kwam uit Nederland. De Super Bowl is gewonnen door de Philadelphia Eagles. Het is voor het eerst dat de American Football Club de belangrijkste sportwedstrijd van Amerika wint. Een tegenstander, de New England Patriots, was favoriet. Een van de Patriots is American Football-legende Tom Brady. Het werd 41-33. De Super Bowl wordt bekeken door wereldwijd ongeveer 65 miljoen mensen. Ook de show in de pauze is beroemd. Die werd dit jaar verzorgd door Justin Timberlake. Het weer, door de vorst en sneeuw van de nacht kan het hier en daar glad zijn.